met het NOS Journaal. De nieuwe speciale cellen voor zware en vluchtgevaarlijke criminelen... komen in de gevangenis van Leeuwarden. Er is plaats voor 12 gevangenen... en de afdeling wordt begin maart in gebruik genomen. Die werd vorige maand aangekondigd... nadat een tot levenslang veroordeelde crimineel... had geprobeerd te ontsnappen uit de gevangenis in Zutphen. Op de nieuwe afdeling wordt scherper toegezien op bezoek... gevangenen kunnen er makkelijker worden afgezonderd en de telefoon wordt standaard afgeluisterd. D66 wil tijdelijk migranten uit Afrikaanse landen naar Nederland laten komen om hier te werken. Volgens de regeringspartij helpt dat om het personeelstekort in bijvoorbeeld de zorg tegen te gaan... en vermindert het tegelijk het aantal bootvluchtelingen op de Middellandse Zee. D66-Kamerlid Groothuizen stelt voor om Afrikanen voor maximaal vier jaar toe te laten... vooral vakmensen met een middelbare beroepsopleiding... Na die vier jaar moeten ze terug. De partij wil daarover van tevoren met de landen van herkomst afspraken maken. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is op zoek naar 1800 extra opvangplekken. De reguliere opvang voor asielzoekers zit vol. Staatssecretaris Broekers-Knol laat onderzoeken welke locaties gebruikt kunnen worden om asielzoekers op te vangen. Op dit moment worden er ruim 27.000 asielzoekers opgevangen in centra de laatste tijd komen er weer iets meer asielzoekers naar Nederland. En de grootste telecombeurs ter wereld gaat dit jaar niet door. Vanwege het coronavirus heeft de organisatie van het Mobile World Congress in Barcelona... twee weken voor de opening besloten om het evenement te annuleren. Vorige week besloot LG zich terug te trekken... en daarop zegden ook andere grote bedrijven af. De beurs trekt jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar 0 tot 5 graden.